He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's not in a broken pew. He's all over primetime news. Mary's got the same size hands as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints that Met's Chinese theater show. She could have been a movie star, never got the chance to go that far. Her life was stolen. Oh, now we'll never know. to the camera, said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, bullying him round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away.